Drie uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een reddingsteam heeft het lichaam van een van de twee vermiste Nederlandse poolreizigers gevonden. Om welke van de twee het gaat is nog niet bekend, zegt een woordvoerder van de expeditie. Het reddingsteam arriveerde gisteren op de plek in het noorden van Canada waar de spullen van de mannen lagen. Daar wisten ze het stoffelijk overschot van een van hen te bergen. Er werd al vanuit gegaan dat de twee in het ijskoude water waren omgekomen. Maar Cornelissen en Philip Duro werden sinds eind april vermist. Bijna twee weken na de aardbeving in Nepal heeft Nederland bijna 19 miljoen euro gedoneerd aan Giro 555 voor hulp aan de slachtoffers. De actieweek begon op 1 mei en is nu ten einde. Het rekeningnummer van Giro 555 blijft ook de komende tijd open voor Nepal. Een ex-ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Energie en van een commissie die betrokken is bij nucleaire regelgeving zou geheimen over atoomwapens hebben willen stelen en verkopen. De man werd een paar jaar geleden ontslagen en verhuisde toen naar de Filipijnen. Daar bood hij atoomgeheimen te koop aan bij een ambassade, vermoedelijk die van China. De man liep tegen de lamp toen de mensen aan wie hij de gegevens wilde verkopen van de FBI bleken te zijn. De West-Afrikaanse landen Burkina Faso en Niger ruilen 18 dorpen om een eind te maken aan een jarenlang slepend conflict over hun gezamenlijke grens. Burkina Faso krijgt eind volgend jaar 14 dorpen en Niger krijgt er 4. De grens tussen de buurlanden is bijna 1000 kilometer lang. De landen zijn al jaren verwikkeld in een discussie over de precieze loop van de grens. Eerder oordeelde het internationaal strafhof in Den Haag al dat de landen grondgebied moesten uitwisselen. Het weer, ook morgen is het een groot deel van de dag bewolkt en er valt ook af en toe een bui. Maar de zon breekt ook geregeld door. Het wordt smiddags 13 tot 18 graden. Zondag blijft het droog en staat er minder wind. De zon schijnt dan een groot deel van de dag. Het wordt dan 15 tot 19 graden.